jacqueline.nl voor iedereen die het beter wil. Guide. 1 over 5. Nigel Pelders, nog bedankt voor de afgelopen twee uur. Heerlijke informatie en muziek hier op de zaterdagmiddag. En dit is inmiddels de zaterdagavond. Tot 7 uur is dit. Langstraat FM Funk Night. Your Body Talk was dat uit de playlist. Funky tot 7 uur vanavond. Dadelijk nog de Deal, Marvin Gaye, Grandmaster Mary Mel, Thomas McClary, Disco 8, Switch, Schoolboys, Street Angels, Four Club, Sugar en Bobby Womack in het eerste uur. Maar nu eerst een souvenir. 1984 schrijven we. Staple Singers, hier Slippery People. doodgeschoten door zijn vader in 1982. Dit is hier met Sanctified Lady. Now you grandmaster Manny Mel and Internationally Low. In Tokyo. Internationally known. In Hawaii. Internationally known. No. Yeah, baby. See, they don't only like us for what we doing right here and now. Like us for survival, New York, New York, the message, white lines, all of that. Just let me show you. Somebody scream! beetje zelfreclame kan geen kwaad. Grandmaster Manny Mail en Internationally know was dat. En dit is Thomas McClary, Contagious. coole projectje met maar één nummer. Disco 8 was dat en Give, Give, Give. Met de Cool Notes, Astra, Tina Charles en Phil Fearon en vele andere. Mel en Kim en eh, Pepsi en Shirley, die zaten er ook bij. Leuk om te weten, dit is Switch Treason. Thank reason, it's treason. I don't know how you can stay. It's treason. But love is not the reason, it's treason. I don't know how you can stay. You made your bed, and here is where you're sleeping. But now instead, late at night I hear you weeping. You've been wanting to be. reason. It's treason. Really? I've just got to know one thing. Can we do it again? Can we do it again? Again. Can we do it again? Can we do it again? come here alone. Mm-hmm. Cause I was kind of thinking that, you know, do the things we used to do. Oh yeah. That would be nice, nice, nice. nice. Let's go. Okay. The music is kind of loud in here anyway. Mm-hmm. Let's go to my place and put on something a little softer. You know, Ooh. let's take off our shoes and get comfortable. Just kick back. Okay. Can we do it again? Can we do it again? we used to do. do the things we used to do. Schoolboys, Can We Do It Again, Souvenir 1985. De eerste kwam uit 1981, moet even nadenken. Ook Can We Do It Again, dit was een klein beetje geremixed, zeg maar. my best goes on show. With no particular place to go. I got a feeling. uit de playlist. Funky, langs hadden we hem Funky. En dit zijn de voortops. Make yourself right at home. Feeling. Dadelijk na het nieuws van 6 uur zijn we er weer met deel 2 van Langs de Ben Funk Night. Eerst is hier nog Bobby Womack. Whatever happens with the times. door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep, Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Langstraat FM Nieuws. Dit is Renate Evers met het Radio Nieuws. Een vrachtvliegtuig heeft kort na vertrek vanaf Maastricht-Agen Airport onderdelen van een motor verloren. Dat gebeurde na een explosie in een van de motoren, meldt de veiligheidsregio. Stukken metaal zijn naar beneden gevallen en hebben een aantal auto's in de omgeving van Meersen beschadigd. Het is niet bekend hoe groot de schade is. Het vliegtuig is doorgevlogen naar Luik om daar te landen. President Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen in de staat Texas vanwege het extreme winterweer. Met deze maatregel kan de federale regering noodhulp bieden. Op veel plaatsen in Texas is de stroom uitgevallen door de extreme kou. Alle elektriciteitscentrales zijn inmiddels weer opgestart, maar zo'n 200.000 huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. Ook kamp Texas met een tekort aan drinkwater doordat waterzuiveringsinstallaties waren uitgevallen. Het winterweer heeft zeker 21 mensen het leven gekost. Door het mooie weer is er een ware run op vakantieparken. Er zijn nog nauwelijks vakantiehuisjes te boeken, terwijl het er vorige week nog somber uitzag. De verhuur van vakantiehuisjes is verschoven van grote groepen naar gezinnen. In bossen en op stranden is het al de hele dag erg druk. Ook in België wordt er massaal op uitgetrokken. De parkeerplaatsen in de kustplaatsen zitten vol en de spoorwegen hebben het drukteplan van stal gehaald. Amerika heeft Taiwan om hulp gevraagd bij het oplossen van het wereldwijde tekort aan computerchips voor de auto-industrie. Het tekort komt door de sterk gestegen vraag naar pc's en randapparatuur vanwege thuiswerken. General Motors heeft al enkele fabrieken tijdelijk moeten sluiten. Taiwan is een belangrijke leverancier van computerchips. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen overdag zonnige periode bij 15 tot 18 graden. Op de Wadden blijft het iets frisser. Dit was het Radio Nieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn Bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De Uitblinker in Waalwijk. Als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Oké. K. Funknall. You, you, you, when your life goes out to bounce, come back through. your will stop the grounds. Another rap, another thrill, thrill. Ain't no such thing as overkill, kill. Sometimes you need some latitude when you're out there working on your attitude. Too. Very sexy, a little shy never's gonna get you by, guy. Dig a new cachet, a new sachet, and maybe we'll go all the way, all the way to the top, but to the very tippy tippy top. And maybe we'll go all the way, all the way to the top, but to the very tippy tippy top. To the top. You Van uur twee van langs hadden we Funk nice Aflevering 162. Dadelijk hoor je Palmer. Nu is die OJ's. I like to see us get down. getting started. Ooh, Cause if I don't get to that, I'll be so hoorde I Like To See Us Get Down uit de playlist. En dit komt daarin. Robert Palmer, I Didn't Mean To Turn You On. Ken je natuurlijk ook nog wel van Sherelle, die daar een heerlijke vette maxi van heeft gemaakt. Die draaien we één deze week nog wel. trying to be nice. Ooh. Contagious. Souvenir uit 1984 was dat. Hier bij Langstraat FM Funk Nights. 18 over 6 precies. Dadelijk nog naar Rogers Rick James. de Cap Band, Eugene Wild, Sue and Carol, Kick, Ali, Jasper Ali en End Games. Boogie Boys en dit uit de playlist. City Life. Funky, Langstraat FM tot 7 uur. dan hou je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. City life, there's always something going down. City life, cooling out on the town. City life, it can take you for a twirl. City life, there's nothing like it in the world. I can tell you stories that'll make is wild. How can you stay? City life is like a mental trap. You break away for a while, then you come right back. And it seems like you can't get away from the fire pump on a summer day. At night, the guys would stand around telling fairy tales of the girls they found. City life, there's always something going down. City life, cooling out on the town. City life, it can take you for a twirl. There's nothing like it in the world. I say the train's so crowded you can't even think. Oh man, somebody stinks. To say stinking on the train is a low down shame. Messing with my nose membranes. Harry in your pocket, Harry in your pocket. You better buy a lock for your pocket and lock it. Lock your doors and your windows too, and buy a dog that's bigger than you. City life, there's always something going down. City life, cool it out on the light. It can take you for a twirl. City light, there's nothing like it in the world. always something going down. City life, cooling out on the town. City life, it can take you for a twirl. City life, there's nothing like it in the world. City life, alive at night. The trains ain't right, i ride my bike. People walking, some are talking. Smoke in the air, so some are coughing. Frank stands, one man bands Kids want money, so they break dance. Free shows, music blows from kids with portable radios. People downtown breathe dirty air, but they'd rather be there than anywhere. You know the relatives visit from far away, afraid to let their kids come out and play. Advice about the city, you just can't give it. The only way to learn about life is living. I've been to other places, so I'm justified when I say city life can teach you to survive. City life, there's always something going down. City cooling out on the town. City it can take you for a twirl. City there's nothing like it in the world. City Stop. Stay out of the light. stay out of the light. Adios, senor. out of the light. Throw me the whip, the whip, the whip. Okay, okay, okay. I'll show you what I'm accustomed to. 1985. Stay out of the light was dat. En dit is Rick James. 1988 schrijven. Wonderful. 3 voor half 7 precies. sky. I've never been so high. You were my tears, you were my friends, you were my hope, baby. You were my smoke. You dropped the bomb, you dropped the bomb on me, baby. You dropped the bomb on me, but you turned me up, you dropped the bomb on me, baby. You dropped the bomb on me, but you turned me on, you dropped the bomb on me, baby. You were the first explosion, turned out to be corrosion. You were the first for me, but you turned me out to shame. You dropped a bomb on me, baby. You dropped a bomb on me, but you turned me on to shame. You dropped a bomb on me, baby. You dropped a bomb on me. Oh, oh. baby. you took the bomb on me. But you turn me on, You bomb on me, baby. You bomb on me. I, I, I. Dropped a Bomb on Me van de Cat Band. Nou ja, Volde draaide in ieder geval 10,5 minuut van de 13. Vorige week nog Souvenir, de LP-versie dan. En dit is Eugene Wa, belangrijk van de Wim Funk Night. Are you coming over? Are over right now? Are 11 over half 7. Tot 7 uur hoor je de beste funk, disco en soul hier op Langstraat FM. It's rock on. voor 7. Dadelijk na 7 uur je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade als het goed is. En dit komt uit de playlist van Langstraat Funk Night. Kick and Ride Free. Jasper Eiley en Dancing Around the World hoorde je Souvenir 1985. Bij langs van de Wim Funk Night. 4 voor 7. Dit is de laatste van deze week. End Games heet de groep. En Ecstasy is de titel daarvan. Fijn weekend allemaal. Fijne week. En geniet er dadelijk, hè. zeker of hij, of hij er is, maar eh, we, kijken, we wachten het even af. Peter Sterrenburg dadelijk. Tot de volgende. Doei. gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep.